Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. is van Kesteren met het NOS Journaal. Delen van Oekraïne zijn opnieuw getroffen door Russische droneaanvallen. Het luchtalarm ging kort voor middernacht af en klinkt al de hele nacht. Het Oekraïense leger meldt dat er in Dnipro en Zaporizhia negen drones zijn neergehaald door het luchtverdedigingssysteem. Ook in Kiev werden 20 Iraanse shahed neergehaald. Daarbij raakte een man van 19 gewond. Gisteren zou Oekraïne 45 drones uit de lucht hebben geschoten. Bij een opstand in de gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn 14 mensen om het leven gekomen. Volgens Mexicaanse media zijn 10 daarvan bewakers die zijn geëxecuteerd. De uitbraak in de gevangenis vlakbij de Amerikaanse grens gebeurde tijdens de bezoekuren. Het leger moest een eind maken aan het geweld. Het aantal doden en ontsnapten is nog niet officieel bevestigd door de Mexicaanse autoriteiten. Het Israëlische leger heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Volgens de Syriërs zijn daarbij zeker twee militairen om het leven gekomen en raakten twee anderen gewond. De raketten zouden onder meer de internationale luchthaven van de hoofdstad Damascus hebben geraakt. Die is nu buiten gebruik. Israël heeft niet gereageerd op de aanvallen, maar een Syrische mensenrechtenorganisatie spreekt van vier doden. Het is de tweede aanval van Israël op de luchthaven in zeven maanden tijd. Ondanks het uitblijven van massale ongeregeldheden... pleiten politievakbonden en burgemeesters vandaag toch voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Halsema van Amsterdam deed hem dringende oproep... en ook burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls... is voor een landelijk verbod. Zowel zij als de politievakbonden zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Dit jaar gold al een afsteekverbod in 12 gemeenten... maar verkoop en bezit van vuurwerk waren niet verboden. Het weer. In de ochtend is het bewolkt met kans op regen. Pas in de middag trekken de buien naar het oosten en kan de zon doorbreken.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 What a freak, he's so unique, the man with the mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, the man with the mistletoe If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with the mistletoe mustache. dash. What funny character uh-huh. is causing quite a stir? Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girl's eyes light up just as bright as any Christmas tree who always runs away right after New Year's Day.